eerst het NOS nieuws van 2 uur. Joeski met het NOS-journaal. De annulering van de verkiezingen op Curaçao twee maanden geleden... zou je volgens minister Plaster kunnen zien als een staatsgreep. Dat zei hij in het programma WNL op zondag. Nadat het kabinet Koeiman in februari was gevallen... kwam er een interimregering onder leiding van de MFK. Dat is de partij van de veroordeelde oud-premier Schotten... Die wilde de geplande verkiezingen tegenhouden omdat hij dacht dat zijn partij genoeg steun had. Daarop greep minister Plasterk in. Hij liet de gouverneur van Curaçao nieuwe verkiezingen uitschrijven. Steekpartijen hebben gisteravond aan drie mensen het leven gekost. In Zaandam overleed een jongen van 16 uit Assen-Delft. Hij was neergestoken in het uitgaansgebied. De aanleiding is onbekend. De politie verhoort getuigen. In Nijmegen liep een ruzie in een kroeg uit op een steekpartij. Een man van 51 kwam daardoor om het leven. Een verdachte van 30 uit Beuningen zit vast. En in een huis in Os werd een man doodgestoken. De dader is gevlucht. In Horen in Noord-Holland zijn vanochtend vroeg 24 huizen ontruimd... omdat een verwarde man dreigde zijn huis op te blazen. Hij had zelf 112 gebeld. Omdat het erg naar gas rook, werden mensen in de omgeving geëvacueerd. De verwarde man in Horen is aangehouden. In Nepal is de Zwitserse bergbeklimmer Uli Stek omgekomen. De 40-jarige werd gezien als een van de beste klimmers van zijn generatie... en had meerdere records op zijn naam staan. Stek kwam ten val in de bergen tijdens een voorbereiding op de beklimming van Mount Everest. In Breukelen heeft de politie een man betrapt die voor de tiende keer met te veel drank op achter het stuur zat. Hij had ook geen rijbewijs. Agenten zagen hem gisteravond laat over de weg slingeren. De man zit vast en zijn auto is in beslag genomen. Het weer dan nog, veel zon, maar ook sluierwolken. Het wordt 16 tot 19 graden bij een stevige zuidoostenwind. Morgen bewolkt, een paar buien en een graad of 14. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel eh, op de A9 Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen bij het knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer file. De brug is daar even open geweest. En het is eh, druk in de Keukenhof vandaag. Alle parkeerplaatsen zijn vol. En daardoor is het ook nog dringen op de N207 en de N208 bij Hillegom en bij Lisse. Het verkeer staat daar compleet vast.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 maximize booty factor. Intensify funkiness. Prepare to be discotized. What we're gonna do right here is go back, way back, to the time when people used to get on down and boogie to the beat. So everybody get funky. Hey, when I'm sleeping, I got you in my dreams.